Levi van Eck met het NOS-journaal. Minister Grapperhaus gaat met de burgemeesters en veiligheidsregio's praten... over een nieuwe aanpak als er lokaal of regionaal corona-uitbraken zijn. Dat is afgesproken op de laatste wekelijkse vergadering van het Veiligheidsberaad. Vorig jaar was er ook een systeem waarbij op lokaal of regionaal niveau maatregelen konden worden genomen... maar dat werkte niet goed. Grapperhaus wil voorkomen dat het hele land te maken krijgt met verscherpte coronaregels bij een regionale uitbraak. En daarom wil hij maatwerk bieden. Op 12 juli is hier overleg over. De politie in Wenen heeft twee tieners aangehouden voor de moord op een meisje van 13. Volgens Oostenrijkse media gaat het om twee Afghaanse verdachten van 16 en 18 jaar. Het zwaar toegetakelde lichaam van het meisje werd zaterdag in Wenen gevonden. Uit autopsie bleek dat ze was gewurgd en dat ze meerdere kneuzingen had. De verdachten kwamen in beeld door verklaringen van getuigen en moeten nog worden verhoord. Het is nog niet duidelijk of ze bekenden waren van het meisje. Uit groot Brits onderzoek blijkt dat het mixen van verschillende vaccins... een goede bescherming tegen het coronavirus biedt. Zo werkt een combinatie van Pfizer en AstraZeneca even goed als twee doses van hetzelfde vaccin. Het mixen van vaccins gebeurt al in sommige landen, waaronder in Frankrijk en Spanje. Mensen die daarbij de eerste prik AstraZeneca kregen... mogen daarna voor een ander vaccin kiezen. Zwitserland heeft wereldkampioen Frankrijk uitgeschakeld op het EK voetbal. In de officiële speeltijd werd het 3-3 en in de verlenging werd niet gescoord... dus moest de wedstrijd beslist worden met strafschoppen bleef tot het laatste moment spannend. Mbappé was de enige speler die zijn penalty niet raakschoot... en dus is Zwitserland door naar de kwartfinale. Eerder vanavond wist Spanje te winnen van Kroatië.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 Rock that, run that, is where we're from. Whoop, whoop, when you run, come Zandvoort. like you But I'm a better liar than she is She says I don't want nobody else I love you She's lying There won't be somebody else Waves, dice the rolling To the rhythm of the beat, ba ba ba da bum.